Dit van der Linde met het NOS-journaal. Defensie heeft een extra Patriot-systeem gekocht. Er wordt bijna een miljard euro voor betaald. Nederland heeft al vier Patriots. Dat Amerikaanse luchtafweersysteem kan tot op grote hoogte raketten en vliegtuigen uit de lucht schieten. Het nieuwe Patriot-systeem wordt waarschijnlijk over enkele jaren geleverd. De democratische leider van de Senaat, Chuck Schumer, noemt de Amerikaanse president Trump een extreem ziek persoon... Trump zei eerder dat hij de Iraanse beschaving zal vernietigen... als het land niet akkoord gaat met een Amerikaans ultimatum. Jason Crow, een andere prominente democraat uit het Huis van Afgevaardigden... noemt oproepen tot de vernietiging van een beschaving een oorlogsmisdaad. De inspectie heeft tientallen fouten ontdekt bij wiettelers die meedoen aan de wietproef. Het gaat vooral om fouten in de registratie en in de beveiliging van wiet. In tien gemeenten loopt een proef met legaal geteelde wiet voor coffeeshops. De telers moeten onder meer aan strenge registratie-eisen voldoen. In het afgelopen jaar werden 42 overtredingen gevonden. Telers kregen vooral waarschuwingen en een enkele keer werd er een boete opgelegd. De NASA heeft, foto's, heeft een foto vrijgegeven van een zogenoemde aardondergang. De foto werd gisteren gemaakt tijdens de Artemis-missie vanaf de achterzijde van de maan. Te zien is hoe de aarde achter de maan wegzakt. Het is hetzelfde beeld als een beroemde foto van de Apollo 8-missie eind jaren 60. Op andere foto's die zijn gemaakt door de Artemis-missie... zijn onder meer close-ups te zien van kraters op de maan. Het weer, weinig wind en veel zon. Temperaturen lopen uiteen van 13 graden op de Wadden tot maximaal 18 in het zuiden.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 En natuurlijk veel aandacht voor het album van de maand van Luc Combs. We trappen het eerste uur direct krachtig af met een drieluik van een dame die Nashville ademt. Maar er ook een haat-liefde verhouding mee heeft, Ashley Monroe. Monroe keert terug naar haar roots met een rauw en eerlijk geluid. In nummers als I Hate Nashville en Quitten hoor je de weemoed die haar stem zo uniek maakt. Terwijl Haunted de luisteraar meeneemt in een dromerige, bijna mystieke sfeer. Monroe bewijst hiermee dat ze tot de absolute top van de moderne Amerikanen behoort, door kwetsbaarheid te combineren met een loopzuivere productie. for So much for me giving up. I can't get enough. I tried like hell. aanbevolen. Combs blijft de onbetwiste koning van de moderne country. Met My Kinda Saturday Night van zijn album The Way I Am viert hij de eenvoud van het leven buiten de schijnwerpers. Het is een anthem voor de gewone man, gedragen door zijn krachtige rauwe stemgeluid. Dit is mijn favoriete track van het album van de maand. ain't ever WD-40 on this front porch chain I can't. But I can almost hear that paycheck dropping in the bank. I don't know what's gonna happen tonight, but there's a good chance it's gonna sound like boots on the back porch, stomping on the two four, little bit along it clang. Tires on the cherry rock, Bubba shot the jukebox, bending them guitar strings. Cold camp bagging and some old boys cracking on whatever's in the cooler. sounds like my kind of Saturday night tailgate driving on an old Dodge Ram. Jones laat op Good Omen horen dat ze veel meer is dan een getalenteerd multi-instrumentalist. Storm Chaser is een dynamische track die pop-invloeden naadloos verweeft met country-elementen. Het is een energiek nummer over het najagen van passie, zelfs als het weerbericht tegenzit. klassieker die geen introductie behoeft, maar in een country context altijd weer opvalt door de soulvolle frasering. Ray Charles wist met dit nummer de brug te slaan tussen genres en generaties. Het blijft de blauwdruk voor hoe een emotionele ode aan een thuishaven moet klinken. Georgia, Georgia. brengt met Ho Missing You Sounds een modern liefdesliedje met een nostalgisch randje. De productie is fris, maar de tekst graaft diep in het gevoel van gemis en de soundtrack die daarbij hoort. faucet It's still on from that early morning First pot of coffee's turning the TV on So it feels like I am alone It's the scream of the silence As the sun goes down and the bad moon's rising It's raindrops falling on a window pane and I swear I hear your name yeah, this is how five on Fridays Knowing you're gone, that hurts It's the same old song and verse van de maand. Het ultieme live lied van de Queen of Country Music. Loretta Lynn vertelt haar eigen levensverhaal. Van de armoede in Butcher Hollow tot de wereldtop. Het is een eerbetoon aan haar afkomst en een monument in de countrygeschiedenis die nog steeds generaties inspireert. We were poor, but we had love. That's the one thing that Daddy made sure of. He shoveled coal to make a poor man the money Australische Rachel Fahim laat met Deep End horen waarom ze een reizende ster is. Het nummer heeft een eigen tijdse country pop sound die direct blijft hangen, zonder de emotionele kern te verliezen. Een sterke single die nieuwsgierig maakt naar meer van deze artiesten. Crossroads met countrymuziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier. Nederlandse country van de bovenste plank. Jan Textra en de mannen van The Road vangen dat typische verlangen naar de Music City. Het is een nummer vol herkenning voor iedereen die ooit droomde van de neonlichten van Broadway. Maar dan met een Hollands hart. Nashville Dreaming. I laid out my bags Well, it was a long ride But I'm finally back In this basement It's drafty and cold But I light the fire With memories to hold Yes, I traveled far Me and my old guitar But I'll keep keep on dreaming with a wounded heart though we're far apart nothing's gonna be the same I'll keep on dreaming the scent of the morning with coffee downtown well it's been a while since I heard these sounds And I know now I'm not the only one Who's looking for roses Ten feet off the ground Me and my rusty car Oh man, how we traveled far I'll keep on dreaming nothing's gonna be the same I'll keep on dreaming Yeah, I'll keep on dreaming With a wounded heart Though same, but I keep on dreaming. And the man starts singing about this little brown-eyed girl. Memories are bringing you back in my world. So I have to go home now, back to Amsterdam. I'll say goodbye to Nashville, where I found out who I really am. nothing has to be the same as long as we keep on dreaming. Let's keep on dreaming. Een bijzondere samenwerking die laat horen hoe levendig de Nederlandse country scene is. De stemmen van Sure, He is a Cat en Donna Marie Veerman kleuren prachtig bij elkaar in dit verhaal over vriendschap en trouw. Het is een integer nummer dat de Americana-traditie van storytelling eer aan doet. My Friend Joe is geschreven door Kees Veerman van de Cats, die het ook zelf hebben opgenomen. Marcel Kaptein, bekend van Ten Sharp, bewijst hier zijn veelzijdigheid. A Beautiful Life is een sfeervol akoestisch gedint nummer dat perfect past in de sfeer van mijn programma. Zijn karakteristieke stem geeft het lied een diepe, doorleefde laag. Love is like water paint that won't dry in the rain. We try to fight what goes wrong, but it's often in vain. Part of the human tribe. your het blokje country uit eigen land. Twee van de meest interessante stemmen in Nashville slaan de handen ineen. Bourbon en de Bible verkent het spanningsveld tussen verleiding en geloof. Een klassiek country thema in een modern jasje. De harmonieën tussen Elvie Shane en Cameron Marlowe maken dit tot een absolute luistertip. Bourbon and the Bible devil and the Lord. They're always beside me, knocking at my door. And I'm damn tired of fighting what's wrong or what's right. Pull the bourbon or the Bible off the shelf tonight. Both take you high as you can be your knees. I find it hard to choose between bourbon and the Bible. He turned water to wine, so why can't I chase a little Jim Beam with a little? see the light. The bourbon and the Bible, feeling top shelf tonight. But aandacht voor het album van de maand met een track Back in the Saddle, die de energie van zijn live shows ademt. Luke Combs keert hier terug naar de basis en laat horen dat hij, ondanks zijn enorme succes, nog steeds diezelfde gedreven artiest is. Een krachtig statement over doorzettingsvermogen. shoveling wild and when chicken wire sure enough is live and trying to stop it het eerste uur af met een flinke dosis energie. Luke Bryan brengt wat hij het beste doet. Aanstekelijke country pop met een knipoog. Country and She Knows It is een luchtige afsluiter van een uurtje vol diepgang. Klaar voor de overstap naar het tweede deel van mijn programma. so high you could see the pockets, flannel tied up, mossy old hat. Cold beer bottle done, peel the label off it. It takes a dirt road to make a girl like that. She's certified county line. She country and she knows it. country boy tonight. she hears Marina Del Rey. Y'all get thicker when she's tipping back wine. Psalm 42 tattooed on her rib cage. I saw it dancing in the dark last night. She's certified. County line. I've been lying one, two, one, two nothing but uncertainty looms. And at Three Crow Bar, we talked about drugs and women. Trying to conceal our wounded pride.